In het verleden werd hier vooral ecstasy, speed en cocaïne geproduceerd. Crystal meth is een van de sterkste harddrugs, vier keer zo krachtig als cocaïne. De crystal meth is vooral voor de export en gaat met name naar Tsjechië en het oosten van Duitsland. Op Buckingham Palace is crisisberaad geweest over Thomas Markle, de vader van Meghan. Dat meldt de Britse tabloid Daily Mail. Hij heeft in een paar interviews een boekje opengedaan over zijn dochter en schoonzoon, prins Harry. Zo zei vader Markle dat Harry hem heeft verteld dat hij zich zorgen maakt over de brexit. En ook zou Harry vinden dat de Amerikaanse president Trump een kans verdient. Het ligt gevoelig omdat de koninklijke familie nooit een mening naar buiten brengt over politieke kwesties. In Tilburg heeft een man muizengif gegooid in het kinderzwembadje van zijn buren. De man ergerde zich groen en geel aan het geluid van spelende kinderen bij het badje, zegt de Omroep Brabant. De man is aangehouden. Hij wordt verdacht van poging tot zware mishandeling en vernieling. Ajax heeft zich geplaatst voor de volgende ronde van de kwalificatie van de Champions League. De Amsterdammers waren in Oostenrijk met 3-1 te sterk voor Sturm Graas. Vorige week had Ajax de thuiswedstrijd al met 2-0 gewonnen. Twee van de drie doelpunten in Graas werden gemaakt door Klaas-Jan Huntelaar. De andere goal was van Dusan Tadic. Ajax moet nog twee rondes overleven om zich te plaatsen voor de Champions League. De volgende tegenstander is Standaard Luik. Het weer, de minima liggen rond 16 graden. Lokaal kan een mistbank ontstaan. Overdag vrij veel zon, met later op de dag wat stapelwolken.